Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten strengere regels komen voor het varen met elektrische auto's. Dat zeggen rederijen tegen Nieuwsuur. Aanleiding is de brand op een schip bij Ameland. Die is moeilijk uit te krijgen vanwege de elektrische auto's die aan boord in brand staan. Een elektrische auto is moeilijk te blussen. Daar weten ze bij dit bergingsbedrijf alles van. De kans is groot na het blussen door de brandweer dat die mogelijk weer tot ontbranding kan komen. In sommige gevallen eh, gebeurt het ook wel eens dat de auto bijvoorbeeld twee weken eh, nou ja, in de waterdompelbak gelegen hebt. Eh, en dat we hem eruit halen en dat die gewoon weer tot ontbranding komt. De VN werkt al aan nieuwe internationale regels voor elektrische auto's op zee... maar het is niet duidelijk wanneer die komen. De rederijen willen dat er haast wordt gemaakt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of Heineken met de statiegeldregels heeft gesjoemeld. Sinds april moet er 15 cent statiegeld op blikjes zitten. Maar uit de controle bleek dat Heineken ook nog na de invoering blikjes zonder statiegeldlogo vulde met bier. De Brouwer zegt dat dat een foutje was, maar een milieuorganisatie gelooft daar niks van en deed aangifte. Het OM zegt verder niks over het onderzoek. Zo'n 200 Nederlandse vakantiegangers in Noord-Italië worden zaterdag met de bus opgehaald. Volgens een reizigershulporganisatie zijn ze getroffen door het noodweer daar. Ze kregen bijvoorbeeld enorme hagelstenen op hun auto of caravan en kunnen niet meer verder rijden. De vakantiegangers zitten op verschillende plekken rond het Gardameer. En bij de nonnen van een klooster in Oosterhout vlak vlakbij Breda, lopen de zaken goed. Ze hebben door het goede weer in de zomer van vorig jaar ontzettend veel wijn kunnen maken. Maar liefst 64.000 flessen. En de helft daarvan is inmiddels al verkocht. En of de nonnen zelf ook wel eens een wijntje drinken? Ja, wij drinken ook wel eens een glaasje wijn, natuurlijk. Dat spreekt vanzelf. Je kan toch niet iets aan de man brengen als je niet weet wat het is. De opbrengsten van de verkoop gaan naar het klooster. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht meer bewolking en vanuit het zuidwesten regen. Morgen bewolkt en af en toe een bui. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Zandvoort heeft het.